Ja, wie zijt jij? Ik ben Servaas Sierens. Ah, en wat doe jij hier? Ik eh, ben uitgenodigd door een vriendin die hier woont en ik kom hier goudrein. Ah, ja. ja, van waar ben je eigenlijk? Ik ben eigenlijk van Varsenaren. Dat is hier een zes kilometer vandaan. Ah, oké. En daar heb je je atelier? En... Daar heb ik eigenlijk geen groot atelier, gewoon een garage die wat ingericht is waar dat er amper nog een auto binnen kan. Omdat mijn houtreinders. Oh, geweldig. En hoe ben je eraan gekomen? Om... Ooit een cursus begonnen eh, om kinderspeelgoed te maken in hout. En er was eventjes wat houtrijwerk bij het pas en zo gebeten door het virus. En nu ga je dan kunstplekken langs of, of geef je cursussen? eigenlijk kom ik heel zelden buiten ah. eh, met mijn houtrijden. Het is echt een hobby. Het is echt niet de bedoeling om echt commercieel of wat dan ook. Eh, maar vooral voor het resultaat, het werken met goud. ja, eh, bijna een therapie zeker. Therapie, geweldig. Ja. En krijg je opdracht of is het meer dat je zegt... Het gebeurt dat er een vraag komt, maar dat is meestal wat saaier werk. Omdat dan op maat is en... Eh, het liefst van al begin ik gewoon met een blok hout op de rijbank te steken en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik heb zo leren eh, houten poly, zo eh, saaie of eenvoudige lepels leren hout maken, zo uitsnijden. Ja. En ook eens een broodplank ook eens leren schuren, maar dat is inderdaad een proces. Hè? het <laughs> hout gaat traag. Dat gaat traag, Goed dan ook houtwerk. Uh, alhoewel dat houtrein nog redelijk snel gaat in vergelijking. Ik heb ontzettend veel respect voor mensen die sculpteren in hout, omdat dat echt een Monnikenwerk is, ehm, houtrein gaat iets sneller, toch? Ja, ja, ja. En waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu een klein kommetje aan het maken in catalpa hout. Ja. Catalpa ken je van de sierbomen die in de voortuin staan met paarse bloemen. Een zachte houtsoort die een beetje stinkt, maar, dat, eh, maar eigenlijk wel leuk om in te werken. Ah. Eh, ik ben uh, fan van Dire ah, oké. En welk nummer? Uh, of Swing. Geweldig, dat, is ook mijn nummer. Ja? Daar gaan we op swingen, dus dat gaan we erachter zetten. Oh, geweldig. Tof. Top Tof, Servaas. Sound of the river, you stop and you hold. guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans. Ten. Sultans. We are the Sultans.